In de ranglijst wordt onder meer gekeken of de economische groei gunstig uitpakt voor de burgers en het milieu. De onderzoekers roemen het Nederlandse onderwijssysteem en de grote bereidheid van bedrijven en mensen om met nieuwe technieken om te gaan. Op de ranglijst staat Duitsland op nummer 5, gevolgd door Hongkong, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De orkaan Maria, die in het Caribisch gebied grote schade heeft aangericht, is afgezwakt tot een tropische storm. Het centrum van de storm ligt nu ten oosten van de kust van de Amerikaanse staat North Carolina. Hoewel Maria flink in kracht is afgenomen, is de verwachting dat de stranden en duinen voor een deel zullen worden weggeslagen door de hoge golven. Het Amerikaanse eiland Puerto Rico werd een kleine week geleden zwaar getroffen door Maria, die toen nog een orkaan was van de vierde categorie. Bijna 3,5 miljoen mensen hebben te weinig eten, water en brandstof. President Trump kondigde gisteren aan dat hij volgende week naar het eiland afreist. De politie in Brabant laat een opa van een wildplassende peuter toch geen boete betalen. De jongen van twee was met zijn opa in Uden op pad en moest ineens heel nodig. Zijn opa liet hem plassen tegen de gevel van een bakkerij. Een agent zag dat en bekeurde de opa. Die reageerde woedend bij Omroep Brabant. Zijn kleinkind is net zindelijk en kan nog niet zo goed ophouden. De politie gaat nu door het stof en zegt dat de boete niet terecht is.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 can go get no sleep. In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation, knowing full well. You. Liar. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose.